Bij zijn aankomst gisteravond draaide die er niet omheen. Europa moet meer betalen voor defensie, vertelt correspondent Kiesja Hekster. Straight Talks. Daar kunnen ze zich hiervoor opmaken vandaag. Ze weten hier bij de NAVO ook goed wat Hexet in het verleden allemaal heeft gezegd over die alliantie. Die omschreef hij voordat hij minister werd als een veiligheidsregeling voor Europa. Betaald door Amerika. Ja, je snapt wel dat ze toch een beetje met spanning kijken wat Hexet vandaag allemaal komt vertellen. Vandaag spreekt hij onder meer met een groep die het leveren van wapens aan Oekraïne coördineert. In het noorden van het land zijn ook vanochtend weer ongelukken gebeurd vanwege de sneeuw. In Groningen gleed een bus van de weg, waardoor die tegen een viaduct botste. In Friesland zijn meerdere auto's van de weg geraakt. Eén daarvan kwam in een sloot terecht. Q-bus heeft vanochtend al het busverkeer in Groningen en Drenthe stilgelegd. Ze kijken rond deze tijd of het lukt om alles weer te laten rijden. De verbouwing van het Binnenhof duurt nog langer dan gepland. Het gebouw waar normaal de Eerste en Tweede Kamer vergaderen... wordt sinds 2021 flink aangepakt. Dat zou eerst in 2016 2026 klaar zijn. Toen werd het verplaatst naar 2028. Maar het AD heeft de planning opgevraagd. En nu blijkt dat onder meer de beveiliging van het gebouw... pas op de allerlaatste dag van 2029 klaar is. En twee medewerkers van een Australisch ziekenhuis zijn ontslagen... omdat ze zeiden Israëlische patiënten expres te laten sterven. Dat deden ze in een app waarbij je random gekoppeld wordt aan mensen... met wie je kan videobellen. Ze kwamen uit bij een Israëlische influencer en die zette de beelden online. I have a question. Let's say, let's say an Israeli... Hm. God I won't forbid. Them. I won't treat them. I'll kill them. Ja, later zegt de ander dat hij al veel Israëliërs naar de hel heeft gestuurd. Het ziekenhuis zegt dat dat niet klopt en noemt de uitspraken walgelijk. De ontslagen verpleegkundigen zeggen dat ze spijt hebben. Het weer, vanmiddag vooral wat sneeuw in het noorden. Daar is het rond het vriespunt. Op andere plekken vaker droog, bij 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten wat en neerslag. Op andere plekken droog en soms wat zon, bij een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N230 Utrecht-Maarsen. 20 minuten vertraging bij Maarsenveen door politieonderzoek. De weg is dicht en je zult dus lokaal moeten omrijden daar.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 Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel op telefoonnummer 5740330. 5740330. En u kan biljarten op zondag, maar ook tafeltennissen op zondag. De eerste zondag van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor 2 uur biljarten of tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of een kopje thee. Yves Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou. eerste dag. Ik weet nog precies wat ik toen dacht. Voelde waren de Birds met Mr. Tambourine Bewegen 55 plus in Zandvoort. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven. Servicepaspoort biedt volop mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt blijven. Een ervaren docent begeleidt de lessen zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles.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 Michael Joseph Jackson, ook bekend als de King of Pop, was een Amerikaanse zanger, een danser, componist en filantroop. Hij geldt als een van de succesvolste artiesten ooit en is de meest bekroonde solomuzikant ter wereld. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Hier is Michael Jackson met One Days in Your Life. to Z. There is no question. ZFM. Sometimes I feel so empty deserted and so lonely. And no one can take that pain away. Don't break my heart. The anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me? Would you love them just the same? So if you try to understand me, would you crucify or damn me? Or stand by me like smoke around the flame? was Vaya Condios met Don't Break My Heart. Lokaal netwerk Zandvoort is ontstaan vanuit de verbeterpunten die naar voren zijn gekomen in gesprekken tussen professionals, organisaties, instellingen en zorgverleners, vrijwilligers en de doelgroep, de kwetsbare ouderen, inclusief hun netwerk. Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol. Pluspunt heeft voor het lokale netwerk bij Zon MW subsidie aangevraagd en gekregen. De 16 deelnemers van het lokale netwerk Zandvoort hebben inmiddels twee workshops gevolgd over het werken met positieve gezondheid, zodat het andere gesprek kan worden gevoerd een structureel terugkerend overlegvorm, vormt de basis ter ondersteuning van de implementaire positieve gezondheid. Het streven is dat dit zal resulteren in een verbeterde samenwerking... waardoor de kwetsbare ouderen in Zandvoort beter worden ondersteund en gefaciliteerd. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het lokale netwerk na de scholing plaatsgevonden. que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi. Dit waren achtereenvolgens Francis Krol met Poupée de Sier, Poupée de Son. Gevolgd door Jan Smit en de drie J's. De man is verliefd. Artiest in het licht. Snowy White, pseudoniem voor Terrence Charles White, is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optreden met Tin Lizzie als vastlid tussen 1979 en 1982 en Pink Floyd. Als soloartiest kreeg hij met name in het Verenigd Koninkrijk bekendheid met Bird of Paradise, dat daar de top 10 van de hitlijst haalde. Hier is Snowy White met The Birds of Paradise. and the specs of the girls on my mind. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead. and the space. Dit waren de Bee Gees met Spiks en specs. Voelt u zich soms alleen? Pikert u veel? Of zitten lichamelijke en psychische klachten in de weg? Of wilt u uw welzijn en de kwaliteit van uw leven verbeteren? Via welzijn, op recept, kunt u een positieve draai aan uw leven geven. Samen met u kijkt een welzijnscoach van pluspunt waar u mee zit en welke oplossing bij u past. De welzijncoach kijkt samen met u op welke manieren u uw welzijn kunt verbeteren. Samen met u kijkt zij welke interesse u heeft en welke mogelijkheden bij u passen. Misschien wilt u iets oppakken wat u vroeger altijd leuk gevonden heeft. Of wilt u iets nieuws proberen. Of doet het u goed als u voor een ander iets kunt betekenen. De welzijncoach kan u ondersteunen om de juiste stap en de eerste stap te zetten. U meldt zich aan voor welzijn op recept. U kunt ook door iemand anders aangemeld worden. Bijvoorbeeld door de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner. De sociaal welker, ouderen, neemt contact met u op voor een intakegesprek. U luistert naar uw verhaal en samen neemt u de mogelijkheden door. Indien gewenst, koppelt zij u aan een welzijnscoach of een netwerkcoach. De coaches hebben hiervoor een training gevolgd en zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden. Hulp via welzijn op recept is gratis. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Paulien Willemsen. Telefoonnummer 06 42886065. 06 42886065. En het is wel alleen op maandag, dinsdag en donderdag. easy. in Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man died On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto And his mama cries. Dit waren achtervolgens Roger Clover en Guest met Love Is All... en Elvis Presley met In The Ghetto.